Dat heeft burgemeester Abu Talib gezegd. In de regio Rotterdam zijn tot twee uur vannacht 24 aanhoudingen verricht. Er waren 1100 agenten ingezet. In Den Haag zijn tenminste 25 mensen opgepakt en rond een uur of vier waren er 17 autobranden geteld. Eén agent werd mishandeld, twee werden geraakt door vuurwerk. In de regio Utrecht zijn 30 auto's in vlammen opgegaan. De politie zegt dat er enkele tientallen aanhoudingen zijn verricht. In Amsterdam was het volgens de politie redelijk rustig. In de loop van de dag wordt een volledig overzicht van incidenten en arrestaties in de grote steden verwacht. Het oude nieuwfeest feest op het Museumplein in Amsterdam heeft tussen de 40.000 en 45.000 bezoekers getrokken. Daarmee was het plein zo goed als vol. De grote publiekstrekker was Marco Borsato. In Rotterdam zijn minder mensen afgekomen op het feest bij de Erasmusbrug dan gedacht. Gerekend was op zo'n 20.000 mensen. Een Amerikaanse rechter heeft de zaak tegen vijf werknemers van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater niet ontvankelijk verklaard. De vijf stonden terecht voor een schietpartij in Bagdad twee jaar geleden, waarbij 17 ongewapende burgers om het leven kwamen. Volgens de rechter zijn onterecht verklaringen van de verdachten gebruikt die ze hadden gedaan na de belofte dat ze niet in een strafzaak zouden worden gebruikt. De schietpartij in Bagdad veroorzaakte wereldwijd verontwaardiging. De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gevallen in de provincie Zeeland. De winnaar had een heel lot gekocht en krijgt dan ook het hele bedrag van 27,5 miljoen op zijn rekening bijgeschreven. De jackpot van 10,6 miljoen euro viel op een heel lot dat was verkocht in Noord-Brabant. Dan het weer, hier en daar wat sneeuw en temperaturen rond het vriespunt.